Uur. Goedemiddag, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Het ging de hele coronacrisis niet goed met jongeren. Ook niet helemaal toen het er bijna op zat. Vorig jaar vulden 70.000 jongeren tussen de 16 en 25 een vragenlijst van de GGD in... toen de lockdowns en avondklokken net voorbij waren. Meer dan de helft van hen had toen nog last van angst en depressieve gevoelens. Inmiddels is er wel wat veranderd, zeggen deze jongeren. Op dit moment ja, voel, ik me, voel ik me wel goed, want ja, je kan weer overal naartoe. Je kan weer alles doen wat je wil. Nee, hetzelfde. Ik deed sowieso toen al niks. <laughs> Dus eh, ja, nee, ik vind het allemaal prima. Ja, ik zie wel dat steeds meer jongeren eh, mentale klachten hebben. Dat het steeds minder goed gaat. Denk het niet echt. Ik denk dat iedereen wel wat beter is geworden. Nou, dat is best wel lang geleden ook al. Dus ik denk dat het wel eh, is veranderd. De GGD maakt zich nog steeds zorgen en vindt dat er meer gedaan moet worden... om te zorgen dat jongeren zich beter voelen. Vanaf morgen gaan er weer treinen over het spoor tussen Den Bosch en Bokstel. ProRail is klaar met het weghalen van de dassenburgten. Ze vonden geen dassen meer in de burgten en konden dus het spoor snel fixen. We hebben alle gaten kunnen dichten. Eh, het spoor weer kunnen herstellen. En daardoor kan uh, zometeen het, eh, het, treinverkeer weer starten. We zijn nu bezig met afrondende werkzaamheden. De sprinters en intercities liggen er sinds vorige week dinsdag uit. En nog meer treinnieuws bij NS. Daar is een groot datalek geweest. Daardoor zijn er misschien gegevens van zo'n 780.000 reizigers in verkeerde handen gevallen. Het lek was niet bij de NS zelf, maar bij een bedrijf waar ze mee samenwerken... dat klanttevredenheidsonderzoeken doet. Er kunnen mailadressen, telefoonnummers en namen zijn gelekt. De NS heeft mensen een mailtje gestuurd om ze te waarschuwen voor nepmails. En El Jacoubi moet zijn aanvoerdersband inleveren bij Excelsior. Gebeurt omdat hij eerder deze maand weigerde de One Love band te dragen. Die moet in de voetbalwereld uitstralen dat clubs tegen racisme en discriminatie zijn. El Jacoubi ging ook niet achter een One Love spandoek staan. En dat kwam hem op kritiek te staan. Excelsior zegt dat ze de spelers niet willen dwingen om eraan mee te doen... maar dat ze als club toch een maatschappelijke functie hebben. Heb ik nog het weer voor je. Er trekt regen over en dat blijft vanavond ook zo. Morgen begint droog met hier en daar een zonnetje. Later weer regen en het wordt een graad of 15.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 die een camera heeft gericht op de staalfabriek. Tata vindt dat de privacy van medewerkers in het geding is. De persoonsgegevens van zo'n 780.000 treinreizigers... zijn mogelijk in verkeerde handen gevallen door een datalek. Van treinreizigers die meedoen aan een klanttevredenheidsonderzoek... kunnen bijvoorbeeld mailadressen, telefoonnummers of namen zijn gelekt. Het OM heeft vier jaar cel geëist tegen complotdenker Misha Kat. Die zou onder meer hebben opgegeven opgeroepen tot ontvoering en bedreiging van RIVM-directeur Jaap van Dissel. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 5. Morgen eerst droog met af en toe zon, in de middag regen en dan wordt het een graad of 14. too many of you crying. Oh, brother, brother, brother, there's far too many of you dying. wise words forever remain.